7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Slachtoffers van de aanslagen in Brussel is een moeilijk proces. Dat zei de Belgische minister Jan Bon van Binnenlandse Zaken. Specialisten proberen op de plekken van de aanslagen persoonsgegevens te vinden in de bezittingen van slachtoffers. Verder komen de slachtoffers uit veel verschillende landen, waardoor het moeilijk is om familie in te schakelen bij de herkenning van de doden. Op het Beursplein in het centrum van Brussel zijn gisteravond veel mensen bij elkaar gekomen om hun medeleven te tonen met de slachtoffers van de aanslagen. Bij de ontploffingen in de metro en op vliegveld Zaventem vielen zeker 30 doden en raakten 17 mensen zwaar gewond. Op het Beursplein werden bloemen neergelegd, ballonnen opgelaten en kaarsen aangestoken. Weggebruikers die vandaag van België naar Nederland reizen... moeten rekening houden met lange files voor de grens. De politie en marechaussee zijn na de aanslagen in Brussel... begonnen met grenscontroles. Gisteravond leidden die controles tot bijna 35 kilometer file. Ook voor de grens met Duitsland vanuit Nederland kunnen files ontstaan... omdat de Duitse politie het verkeer uit Nederland ook controleert. Bij een Amerikaanse luchtaanval op Al-Qaeda in Jemen zijn tientallen strijders om het leven gekomen. Het Pentagon zegt dat met de aanval is voorkomen dat de terroristen Jemen kunnen gebruiken als uitvalsbasis voor aanvallen op Amerikaanse burgers. De aanval zou zijn uitgevoerd op een voormalige militaire basis in Jemen die door Al-Qaeda wordt bezet. De komende dagen gaan de winkels van de failliete warenhuisketen V&D open voor de liquidatieverkoop. De keten ging eind vorig jaar failliet en sloot vorige maand definitief de deuren. Om zoveel mogelijk voorraden nog kwijt te raken... gaan de winkels nog een paar weken voor het laatst open... met een deel van het vroegere personeel. Het weer, overwegend bewolkt. In Zeeland ook kans op wat zon. Het wordt vanmiddag een graad of 9. Morgen een enkele bui bij zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate.